Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In Venezuela zijn zeker 14 mijnwerkers omgekomen, melden de autoriteiten. De mijnschachten waarin ze aan het werk waren stortten in door zware regenval. Er is een reddingsoperatie opgezet omdat er mogelijk nog mensen vastzitten in de mijn. De hulpdiensten gaan eerst het water uit de ondergelopen mijngangen pompen... voordat de reddingsoperatie van start kan gaan. Het Openbaar Ministerie eist 20 maanden cel tegen een Rotterdammer van 23 wegens oplichting. Hij zou zich geregeld hebben voorgedaan als agent om mensen met een babbeltruc, geld en sieraden af te troggelen. Hij haalde de kostbare spullen thuis bij de slachtoffers op en zei dat hij ze zou veiligstellen. De verdachte liep tegen de lamp toen hij een echte agent probeerde op te lichten. De gevluchte president van Madagaskar heeft van zich laten horen. In een speech op Facebook zei hij dat hij zijn land is ontvlucht omdat hij vreest voor zijn leven. Zondag zei president Rajuel al dat er een poging tot staatsgreep gaande was... nadat een elite-eenheid van het leger zich bij demonstrerende jongeren had aangesloten. De betogers eisen het aftreden van de president. Rajuel ging daar in zijn toespraak niet op in... maar zei dat hij niet zal toestaan dat Madagaskar wordt verwoest. Hij wil in gesprek over de ontstane situatie. In Boksmeer is een dode man gevonden in een auto. De politie gaat uit van een misdrijf en doet verder onderzoek. De auto stond op een landweg in het buitengebied van Boksmeer, vlakbij de Maas. De politie doet geen onderzoek naar nieuwe dreigingen tegen Geert Wilders. Volgens het OM zijn er geen aanwijzingen dat er een extra dreiging is tegen de PVV-voorman. Wilders legde vrijdag zijn verkiezingscampagne stil... omdat een opgerolde terreurcel in België hem als doelwit zou hebben genoemd. Het weer. Het is overwegend bewolkt met af en toe wat lichte regen. Ook de komende dag is het grijs met soms een spatje regen.